Kloen met het NOS Journaal. Om middernacht zijn de eerste stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen geopend. Onder meer op locaties in Arnhem, Den Haag en Zwolle kan s'nachts al gestemd worden. Komende ochtend gaan ook de rest van de stembureaus open. Er kan dan tot 9 uur s'avonds gestemd worden. Daarna volgen de eerste exit polls en uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Etteleur is een appartementencomplex ontruimd vanwege een brand. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan in een berging, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is met meerdere bluswagens aanwezig. Voor zover bekend is niemand gewond. Wel zijn meerdere mensen nagekeken door ambulancepersoneel... omdat ze rook hadden ingeademd. De brand is inmiddels onder controle... maar het is nog niet bekend wanneer de bewoners van de flat in Etteleur terug naar huis kunnen. In de Verenigde Staten is een topfunctionaris opgestapt... omdat hij de oorlog tegen Iran niet steunt. Het gaat om Joe Kent, de directeur van het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Contraterrorisme. Kent zegt dat Iran geen onmiddellijke bedreiging vormde... en dat de Amerikaanse en Israëlische aanvallen zijn begonnen onder druk van Israël. Voorheen stond Kent bekend als Trump-aanhanger... Hij is in de VS de eerste regeringsfunctionaris die opstapt vanwege de oorlog in Iran. ADO Den Haag keert na vijf jaar weer terug in de eredivisie. De koploper van de eerste divisie won afgelopen avond van Jong FC Utrecht met 1-0.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 Too young to die. So many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen their brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? questions. At this time, I think you better keep your distance.